Clemens Peters met het NOS Journaal. Sinds het ingaan van het staakt het vuren op 19 januari... hebben hulporganisaties 10.000 trucks met hulpgoederen Gaza binnen kunnen rijden. Dat blijkt uit een rapportage van de Verenigde Naties. Dat zijn er dagelijks ongeveer 555. En dat is minder dan de 600 per dag die waren afgesproken. Volgens Hamas bemoeilijkt Israël de toelating van meer vrachtwagens. Het roept de internationale gemeenschap op om druk op Israël uit te oefenen... om meer vrachtwagens toe te laten. In Tunesië is de belangrijkste oppositieleider, Rachid Kanouchi, veroordeeld tot 22 jaar cel voor het ondermijnen van de veiligheid van de staat. De 83-jarige leider van de islamitische partij Ennada zat al twee jaar vast. Naast Kanouchi stonden zo'n 50 anderen terecht... waaronder familieleden van Kanouchi en kritische journalisten. Zijn aanhangers spreken van een politiek proces. Tunesië werd in de jaren na 2011 gezien als het enige succesverhaal van de Arabische lente. Maar sinds 2019 wordt het land weer totalitair geregeerd. Er is een Kamermeerderheid in zicht voor een verbod op de bouw, verplaatsing of uitbreiding van geitenhouderijen. De VVD is er nu ook voor en coalitiepartij NSC wil er serieus naar kijken. De oppositiepartijen GroenLinks-PVDA, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie waren al voor een stop op geitenbedrijven. Deze week verscheen een RIVM-onderzoek dat aantoonde dat longontstekingen rond deze bedrijven vaker voorkomen. Minister Biersma van Landbouw wil nog niet aan een verbod. Zij wil eerst nog wachten op een advies van de Gezondheidsraad. Tennisser Tellon Griekspoor is uitgeschakeld op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. In de achtste finale vernoor hij in drie sets van de Griek Stefanos Tsitsipas. De eerste set had Griekspoor nog gewonnen, maar daarna trok de Griek de wedstrijd naar zich toe. Het weer vanavond opklaringen, maar vannacht komt er weer meer bewolking vanuit het oosten. En dan wordt het ongeveer 0 graden. Morgen is het bewolkt en droog en zo'n 4 graden. Maar door de matige tot krachtige oostenwind voelt het aan als ruim onder nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog vijf minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid.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 Dromen was dit van Nieuwland. Nieuwland. Want hij heeft het uh, Nederlandstalige werk eh, van hem uitgebracht. Met een album Bitter. En daar staat dit ook op. Dromen. Dan moet ik er ook eh, bij zeggen dat ik niet de enige ben die dit nummer al heeft laten horen. Er is nog een radiomaker die eh, dacht... dit is eigenlijk best wel een vette track. En eh, die liet hij dus ook al horen in de omgeving van Rotterdam. Eh, dus kun je eigenlijk wel stellen dat dit een beetje een voltreffertje is van Nieuwland. Hij komt uit Amsterdam, maar hij woont tegenwoordig al jaren in Harningen. En dat is zo'n beetje zijn doopcel in de notendop. Nou, wat gaan we doen in dit uur? In dit gedeelte is het een beetje de live programma. Want ik heb het eh, opgenomen en ik dacht, weet je wat, ik eh, bied het ook nog eventjes aan bij de techneuten van deze omroep. En eh, die hebben dat keurig netjes voor mij ingezet. Tussen 7 en 9 gaan wij terugblikken op de tweede voorronde van de Rob Hakda wordt Die op donderdag 30 januari is gehouden. Dus dat zit in die volgende twee uur. En dan heb ik gewoon helemaal niks te doen. Dan kan ik gewoon net zo goed naar huis gaan. Dat is dus de achterliggende reden. Nou, we hebben nog eh, twee dingen die we kunnen vertellen bij het volgende nummer wat we laten horen. Want Melanie Ryan komt eh, bij collega radiomakers van RPL Woerden komende zaterdag uh, voorbij. Tenminste, daar is, dat is wel de bedoeling. En zij heeft ook nog destijds een single achtergelaten met Francisco Danielle. En ook met die man, daar hebben we wat, wat mee. Want die is ook hier geweest. En Francisco Daniel gaat binnenkort een EP eh, uitbrengen. Dat nummer, eh, de, nummer, de EP, de titel heet Chapter. Maar beide hebben dus ook een duet opgenomen. Dat is eigenlijk uit de koker van Francisco Daniel gekomen. En die heeft eh, min of meer gevraagd van Melanie, zou je dit toch nog eventueel nog met mij samen willen opnemen en inzingen? En Melanie Ryan zei ja. Nou, en daar is deze single uit voortgekomen. Nummer heet I Will. Oh, what a joy. She's gonna marry a man with the heart of a boy. In a dress so white, like a canvas. I cannot wait to paint our future in. What a thrill to hear you say, I will hold your hand when times get rough Through a storm in the night I will cover you with all my love Say I do I cannot wait to spend the rest of my life with you You're the only one that I would go to use a winding band to make it real I just want to hear you say I will rest of my life with you. You're the only one that I would go to. Let this wedding band make it real. No, I finally heard her say. Now I finally. heeft ze al eens een keer hier uh, gespeeld hoor. Vengeance van Banks. Dat is de debuutsingle van haar. En dat heeft ze een tijdje terug al eh, laten horen. Vorig jaar dus, bij ons in de studio. Samen met eh, Wouter Maas. En het is min of meer zoals je een beetje aan de stijl van, van de single hoort... een soort van ode aan de klassieke... Ehm, ja, de klassieke actiefilms. Moet ik goed zeggen. Ik zal het even te zoeken. Eh, een ode aan de klassieke actiefilms. Want die zijn sinds haar jeugd al een bijzondere betekenis voor deze Banks. En achter Banks schuilt Guusje Schuit. En die is een van de deelnemsters geweest aan de Rob Akda Award. Waar straks vanaf 7 uur wij verder meegaan met de tweede voorronde. Want eh, Banks deed mee in 2023... En volgens mij heeft ze dit nummer ook al toen stiekem al laten horen. Dus dat eh, is een beetje het eh, verhaal. Daarvoor hoorde je Melanie Ryan samen met Francisco Daniel. Eh, en dat is een duet. Het nummer I Will heeft ook een reden. Want Melanie Ryan komt bij de collega's van RPL Woerden bij podium 107 langs. Tussen 4 en 6. Daar zit ik altijd naar te luisteren. Dus Rob Harms, ik zit dan altijd inderdaad naar een ander programma te luisteren. Dat even toegesproken. En de andere kant eh, van het verhaal is dat Francisco Daniel bezig is met een EP. Chapter heet die EP. En die komt, als het goed is, deze week uit. En dat is dan een reden waarom we hem ook laten horen. Ook voor deze meneer geldt hetzelfde. Die is ook bezig met nieuw materiaal eh, uit te brengen. Dat doet hij volgende week vrijdag. Dus niet komende week, komende vrijdag. Maar volgende week vrijdag op de 14e februari gaat hij dat presenteren in de Piers in Volendam. En dat album dat heet Borderline. En van dat album heeft hij al het nummer Sophie Take Me Dancing uitgebracht. Die ga je zo horen. En dat is niet zomaar, want dat nummer dat heeft hij al meerdere malen bij ons ook hier in deze studio laten horen. Toen nog akoestisch, maar wat het is het verschil. Lost, the only thing down was done patches on my cheeks. only snow this year It's localized entirely on my windowsill It's grown from the beaches and forgotten pens decaying plants and dirty laundry Sophie, take me dancing Waltz away, desire with me stemmige Nederlandstalige singles zoals van Annabel. Ik vind het altijd leuk als je dan op een gegeven moment eh, bezig bent voor dat andere platform... waar ik dan ook nog een pet eh, heb als hoofdredacteur. En diegene, eh, deze Annabel dus, mij donderdag al het een en ander stuurde... ze zegt van, kan deze nog mee? Toen zei ik eigenlijk heel bot, nee, te laat. Maar dan ben ik toch wel zo iemand die dan zegt van ik zal mijn hart over of mijn hand over mijn hart heen strijken en zeggen van nou. En aangezien dit zo'n mooie single is, denk ik... dan mag hier eigenlijk ook wel besproken worden op dat andere platform... waar ik <laughs> dus die hoofdredactie eh, pet van heb. Annabel dus, met Van Je Houden. En daarvoor Sophie Take Me Dancing van Jacob D. Edward. En eh, heb ik even ruggespraken gehouden met een andere eh, radiomaker. Maar ook muzikant. Want ik wil nog wel eens op de maandagavond tussen 7 en 8 nog ergens inprikken bij een lokale omroep eh, van iemand die ook alternatieve muziek eh, eh, draait. En die zegt doodleuk, nou ik ga ook Jacob D. Edward draaien. Ik zeg dan, welke? Sophie Take Me Dancing. <laughs> Dus dat, is voor die mensen die het programma van Roy de Smet... bij de omroep van Volendam en Edam volgen tussen 7 en, 7 en 8. Dan komt hij dus daar nog een keer voorbij. Alles met de aanleiding van het album Borderline... wat op 14 februari gaat verschijnen. Dit is een single die al een tijdje uit is. Dus twee weken geleden is die uitgebracht. En het is min of meer vragen om de problemen eh, van de daklozen... niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. Want daar is het liedje eigenlijk eh, ontstaan. Bij een van zijn werkzaamheden om het muziekmateriaal af eh, te laten mixen en noem maar op. Eh, is Ruud Houweling in aanraking gekomen op een gegeven moment met een aantal mensen die eh, daar dus leven in metrostations en wat dan ook. Nou zal dat eh, in de komende jaren niet veel beter worden met een, ja, een president die daar nou niet zo gek veel mee op heeft met dit hele verhaal. Dus dat wordt een vervelend verhaal. Maar desalniettemin vraagt Ruud Houweling wel degelijk om ja, aandacht voor deze groep mensen. En eh, ik heb nu ook eindelijk een beetje de titel voor me snufferd. Want het is een best een hele lange titel. En ik moet hem echt in mijn hoofd eh, stampen. Below Freezing at 14th Street Union Square Station. Zo heet hij voluit. En hij heeft het op het eh, koudste dag van het jaar uitgebracht. Namelijk op de 18e. En dat is ook misschien een beetje ongelukkig. Want het was net het weekend van Eurosonic Noorderslag. Maar eh, we gaan hem toch laten horen. De laatst verschenen single van Ruud Houding. lucky ones know just where to go. out. Now it's getting late, and I'm far away from home. I've been waiting for my destination. Always wide. at 14th Street, Union Square Station. coming off the river, homeless hideout in an underpass all part of something bigger. And the first shall be the last. actually exist 14, 40 minutes in a day I kinda miss him. Are they hiding in someone else's business? I'm taking back what's mine Can I count on it? I guess the rest will be fine No more wasting time. I keep them to me. En Sophie van Hasselt, die heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. En dat is het album, het, eigenlijk is het ook zelfs een uh, debuutalbum... Met eh, het, eh, wat is het? Een tuin vol mythologie in ieder geval. Zo heb ik het dan ook uh, omschreven. Care Are You Free, want dat is het album. En een van de nummers die min of meer door haar naar voren is geschoven... is dit, deze single. 1440 Minutes van Sophie van Hasselt. En we hebben er ooit hier in de studio gehad. En als je denkt, op wie lijkt het? Bijvoorbeeld op Iris Jean. Dat klopt, want die Iris Jean die is meegeweest... Eh, bij dat optreden destijds eh, van eh, Sophie. En dat is ook alweer, nou, ik denk twee jaar geleden, 2023, dat ze hier in deze studio hebben gezeten. Met z'n tweeën. En uh, ja, Sophie van Hasselt is ook nog een fotograaf. En dat is wel grappig op het stuk B3 voor 12 Noord-Holland. Want daar eh, staat dan een, eh, een, grote kopfoto van Banks. En die is ook gemaakt door Sophie van Hasselt. Dus ze heeft meerdere talenten, deze dame. Eh, het is een beetje indie pop, alt pop, hoe je het maar noemen wilt. Dat is wat, wat ze maakt. daarvoor hoorde je trouwens Ruud Houweling met Below Freezing at 14 Station Union Square Station Street. Kom er al niet eens meer uit. below Freezing at 14 Street Union Square Station. Dat is de volledige titel. Breken ze wat uh, mijn bek over. Maar goed, eh, dat, eh, <laughs> het kost me gewoon moeite om, dat, om die titel gewoon heel erg goed in mijn hoofd te krijgen. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan vrolijk verder. En dat doen we met de mannen van Turmoil. En dat nummer dat heet Starting Over. instrumentaal stuk van het album In Our Time van de heer P.A.M. Bond, de revolutionist. Gebaseerd op het, eh, de verhalenbundel van Ernest Hemingway, maar daar heeft hij ook iets mee. In 2023 heeft hij iets daarover eh, uitgebracht in Our Time natuurlijk met eh, heel veel van deze stukken die hij eigenlijk, wat Hemingway heeft opgeschreven, eh, vertaald heeft naar een stuk eh, muziek. Daar heeft hij eh, in Amerika toch best nog wel wat ja, aandacht voor gekregen in die groep dan wel te verstaan. daarvoor hoorde je Feline met Pretend. En dan Feline met een F en dan Eline erachter. Want voluit heet ze Feline Spiegel. En uh, er komt namelijk een album van haar aan. En dat zal ergens in maart gaan verschijnen. En daarvoor hoorde je Turmoil met Starting Over. Eh, het is nog een beetje het uur van de Nederlandstalige nummers. Dus gaan we gewoon daar ook eh, weer aandacht aan besteden. Daciano, met Waarom wil je dat ik Nou dan dat ik lieg. Waarom zou ik, jij met alles wat ik wil right now Ik doe mijn best en ik neem dingen niet voor lief Het is al twee uur geweest, ik zoek niet naar beef Maar naar een beetje wil je zien dat ik doordraai Mijn telefoon blijft gaan, het lijkt de hotline Heb jou beschadigd met die Libby, dus ga offline De consequentie van mezelf kan niet dom zijn Kan niet dom zijn Ik ben eerlijk, waarom wil je dat ik lieg? Waarom zou ik, jij bent alles wat ik zie Ik doe mijn best en ik neem dingen niet voor lief Het is middernacht, ik zoek niet naar beef Ik ben eerlijk, waarom wil je dat ik lief? Waarom zou ik, hebben alles wat ik zie Ik doe mijn best en ik neem dingen niet voor lief Het is middernacht, ik zoek niet naar wie Ik ben die type niet, ik doe niet aan type niet Hetzelfde als je type niet, de eerste en de laatste niet Pure intenties maken acties niet gelijk goed Net als mijn gedrag, maar het eigenlijk anders bedoelde toen Maar ja, fuck it, ik heb alweer te veel gezegd Ik had niet moeten vragen, moest het later, dat zou beter zijn Ik ben niet hurt, zeg ik lach het met een beetje pijn Ik lieg niet tegen jou, liever lieg ik tegen mij ik ben eerlijk, waarom wil je dat ik lieg? Waarom zou ik, je bent alles wat ik zie. Ik doe mijn best en ik neem dingen niet voor lief. Het is middernacht, ik zoek niet naar pief. Ik ben eerlijk, waarom wil je dat ik lieg? Waarom zou ik, je bent alles wat ik zie. Ik doe mijn best en ik neem dingen het is middernacht, ik zoek niet naar Ik kan dan ik vlieg Waarom zou ik, jij bent anders wat ik wil right now Ik doe mijn best en ik neem dingen niet voor lief Het is al twee uur geweest, ik zoek niet naar beef Maar naar een beetje rust Want ook al ben ik eerlijk dan Hangt er nog altijd een grijze wolk boven je hoofd Alsof ik weer iets uit mijn duim zoog Ik kan niet doen alsof ik weet dat het mijn tijd rooft Maar een leugen om mijn eigen best wil, dat is tijdloos Ze zegt verstop me niet, ik ben die dingen zat Terwijl ze buiten paradeert met kleding uit mijn kast Ik ben niet hurt, zeg ik lach het met een beetje pijn Ik lig niet tegen jou, liever lieg ik tegen mij En dat is logisch, wil niet met je praten want zit met emoties Ik wil die vibe niet meebrengen naar mijn broskies Laten we dit thuis, nou dan fixen we het ook niet Ben ik eerlijk, nou dan wil ze dat ik lieg Ik ben eerlijk, waarom wil je dat ik lieg? Waarom zou ik, je bent alles wat ik zie Ik doe mijn best en ik neem dingen niet voor lief Het is middernacht, ik zoek niet naar brief Ik ben eerlijk, waarom ben je dat ik lieg? Waarom zou ik hebben alles wat ik zie?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 You broke a record, you just don't get it. Just, shut up. Just shut up. Eh, is onze eigen opname. Want eh, wij eh, hebben er ook nog iets mee gedaan. Met de akoestische versies die Blanco heeft gemaakt. Blanco zelf heeft ook een akoestisch ja, materiaal uitgebracht. met onder meer dit nummer. Maar ja, wij vonden toch onze eigen versie net even een tikkie beter. Give What You Gotta Give. samen met Mies. En dat is Michel Tuip van Lorem Ipsum. Blanco heeft zijn album gepresenteerd, namelijk Video Rainbow. Dat heeft hij ehm, donderdag 30 januari in Paradiso bovenstaan gedaan. Maar ja, wij moesten aan het werk. Dus we kwamen eh, niet verder dan Patronaat, terwijl hij eh, eh, zo'n kilometer of twaalf verderop zat. in het voorprogramma zat Niels Buis overigens. Die heeft de support gedaan. En daarom even de verwijzing dat Blanco dus dat album heeft uitgebracht. En Lorem Ipsum speelt komende eh, vrijdag in C-punt, in Frisse Duik... samen met um, Bad Luck Baby en High on Chai. Dus die spelen daar. Dat is dus de reden waarom we even deze akoestische versie hebben laten horen. Tijd voor Linde en Not About You. I've been waiting, been waiting so long I'm impatient Why sleep while living? What's living then for? Now I No, it's not about you. the same Without van Linde was dat. En daarmee zijn we een beetje ook aan het eind eh, gekomen van eh, dit live uur. Want eh, straks gaat het allemaal vanuit de computer. Ehm, want de tweede voorronde van de Rob wordt, daar blikken we op terug in de uren tussen 7 en 9. En dan hoor je dit terug en je denkt, hey, het is tussen 8 en 10, dan klopt. Dan zit je naar de herhalingen te luisteren. Ehm, de afsluiting is met Relics. En de dame die je daar ook op hoort, eh, die hoor je straks ook nog in het, de terugblik van de tweede voorronde, namelijk Rodon Series. En ik verklap het alvast, Rodon Series heeft ook die tweede voorronde gewonnen. Dus dat eh, is, zijn ook eh, de winnaars van de, de tweede voorronde. Relics dus met uh, Rodan Series en Awkward Precisions. Ik zeg tot volgende week. Dag. all that does is make our lives painful. There's so many reasons to remember your name. But after all, I can't help but forget your face. I don't know how you're doing since I've left. I kinda wanna know if it was worth it to forget. It's like you find pleasure in pain. Lying is only for personal gain. Why do you love me? Why can you stay where you are at a comfortable distance instead of awkward positions? Cause I had you, then I lost you again. I don't know what to do. All I know is I need distance from you. heartbreak shares all hallmarks of traditional loss grief. insomnia, intrusive thoughts. What did I do wrong that made you change your mind? The state of fortune you decided to leave behind. I won't deny that it's hard to find my place. But I'm ready to move on, and that matters most to me. It's like you'll find pleasure in pain, and lying is only for personal gain. Why? van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in Kasper de Meijer met het NOS Journaal. Als het aan minister Van Heijem ligt, mogen werkgevers niet langer huisvestingskosten inhouden op het salaris van arbeidsmigranten. Op dit moment mag een werkgever voor het huren van een woonruimte maximaal 25%